Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Wassenaar zijn vanochtend twee doden gevonden in een hotel. Volgens de politie zijn ze onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Wie het zijn en waar ze zijn gevonden in het gebouw, dat weten we niet. Er is nog veel onduidelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West. Gevaarlijke stoffen, dat was de eerste melding vanochtend vroeg om half zes. En daarop eh, zijn verschillende hulpdiensten ter plaatse gekomen hier aan de Katwijkse weg. En dus eh, nog heel onduidelijk wat hier nou gebeurd zou zijn. Maar dat er iets eh, onder verdachte omstandigheden gebeurd is, dat wil de politie wel melden. Het hotel werd vanochtend vroeg ontruimd. Op de gevel hangt een bord van een uitzendbureau. Mogelijk worden er kamers verhuurd aan arbeidsmigranten. Op Giro 555 is in een kleine twee weken tijd 21,5 miljoen euro gestort. Het geld van de actie gaat naar slachtoffers van het oorlogsgeweld in Libanon, Gaza, de westelijke Jordaanhoever, Israël en Syrië. Een ellende op Cuba. Sinds vrijdag zit een groot deel van het land zonder stroom... door een uitgevallen elektriciteitscentrale. En dit weekend gooide orkaan Oscar nog meer roet in het eten. Er zijn zes mensen overleden door die orkaan... en het repareren van de elektriciteit wordt een stuk lastiger door alle schade. En Limburg wordt vandaag ietsje kleiner. Een klein stukje van de provincie dat aan alle kanten wordt omsingeld door België... wordt vandaag officieel aan onze zuiderburen gegeven. Het gaat om een zompig stuk gras van 1 hectare midden in een Belgisch natuurgebied. Het was lange tijd onderdeel van het Nederlandse plaatsje Stamprooi... dat later opging in de gemeente Weert. Het stelt niet echt veel voor, laat deze oud-medewerker van die gemeente zien. Ja, in feite is het dat we hier het gebied inlopen. Dus eh, dit is eigenlijk ook de, tevens landsgrens in dit geval. Dus hier lopen we inderdaad de broek binnen. Ja. België? België binnen, ja. Ja, landsgrens. België werd bijna 200 jaar geleden onafhankelijk van ons land... en bij het bepalen van de grens is er dus een klein Nederlands eilandje ontstaan. Omdat er toch niets mee werd gedaan... wordt het vandaag dus officieel onderdeel van België. Het weer nog landinwaarts wat wolken, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Op andere plekken is er vandaag vooral zon bij 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door wegwerkzaamheden rijden nog wat langzamer op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht. Voor Utrecht-Overvecht 2 kilometer en 10 minuten extra.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 Zijn rol bij deze acts was veelzijdig. Hij was vaak ontdekker, songwriter, producer en creatief brein. Zijn gevoel voor melodie en productie gecombineerd met zijn vermogen om talent te herkennen en te ontwikkelen maakte hem tot een sleutelfiguur in de Nederlandse muziekindustrie. Hij had een uniek talent om commerciële muziek te maken die zowel toegankelijk als memorabel was. De eerste song was Trojan Horse van Love. Warm aanbevolen. Van Himmert was de bedenker en producer van deze meidengroep. Hij schreef veel van hun hits en was verantwoordelijk voor hun sound en imago. Zijn betrokkenheid was essentieel voor hun succes in Europa. kiss me, please. Kiss me, kiss me, kiss me, please. Honey, you're wonderful to me. Hey, you're the greatest lover. Hey, you're such a sexy thing. Come, let us dance all night. You make me feel, yeah. the only thing I want is afkomstig van een album Helloa and Thank You. Het is qua tekst een niemendalletje en werd de zomerhit van 1972. van Hemert ontdekte dit duo en schreef hun grootste hit How Do You Do. Hij produceerde ook een albums en andere singles. Van Hemert's productie en songwriting waren cruciaal voor hun internationale succes. En dan heb ik het natuurlijk over Mouse en McNeil. like before. And you will say, na na na na. please give me more. And you will think, na na na na, hey, that's what I'm living for. she left, and that's the start of new. How do you do? Mm-hmm. I thought, why not? La la la la, just me and you, and then we can la la la la, just like before. And you will say na na na na. please give me more. And you will think na na na na. Hey, that's what I'm living for. How do again, na na na na. Just like before, and you will say na na na na. Please give me more, and you will think na na na na. Hey, that's what I'm living. De combinatie van het klein onschuldige meisje en de grote behaarde man met zijn grote mond sloeg ook in het buitenland aan. Binnen Europa waren ze enorm succesvol en in de Verenigde Staten bereikte How Do You Do zelfs een top 10 notering en een verkoop van meer dan een miljoen exemplaren. Ik zie, een ster is ook van hen. jij nou maar een lied, een heel romantisch lied. Dan speel ik er een stukje orgel bij. Ik zie je snel, en staat nog ver, maar strakjes komt hij dichterbij. Ik zie een lach, een lieve lach, die is alleen bestemd voor Die is alleen de voor mij. Het lint is voor een ander niet te vatten. Geen mens weet wat jij met die ster bedoelt. staat nog Maar straks komt hij dichterbij. Ik zie een lach, een lieve lach, die is alleen bestemd band was eerder bekend vanaf 1964 in Italië onder de naam I Punti Cardinali, maar was uiteindelijk in Alkmaar gevestigd. De band brak door onder begeleiding van muziekproducent Hans van Hemert, maar verdween in 1976 van het podium. Mama Papa was een hit voor hen, evenals Keep on Dancing en I'm the Great Pretender. want you. greep uit het verleden. Met de parties over nam Sandra deel aan het Eurovisie Songfestival. Lights are low, the party's going on And he was mine, he doesn't seem to miss me I feel alone I think that I'll go home. But if I stay, at least I hear. going on. And he was mine. seems really to enjoy it. I hear him whisper sweet words, but not to me. I wonder, am I really dreaming? van Hemert ontdekte Sandra en Andres en produceerde hun muziek. Hij schreef veel van hun hits en hielp hen om een succesvol duo te worden in Nederland en daarbuiten. Als duo behaalden zij een vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972 met Als het om de liefde gaat. Maar nu eerst Something in My Heart. waar de nostalgie van afdruipt. Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vlakke slaat. Ja, mensen doen gewoon, we doen al gek genoeg. voor als het van liefde gaat. Na, na, na, na, na, na, na, wat zal ik het doen? Om nog vandaag van jou te zijn nog Doe jij maar gewoon, het gek genoeg.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 Je bent bang dat je een flater slaat. Ja, mensen, doen gewoon. Het is al gek genoeg. Silvio bracht nooit een album uit, maar haalde met vier singles de top 40. I'm Your Son, South America was in 1984 een grote hit. Oké! Hans van Hemert heeft geholpen bij de productie van enkele van hun nummers, waarbij hij zijn jarenlange ervaring en hitgevoeligheid inbracht. Van Hemerts betrokkenheid heeft bijgedragen aan de professionele groei van de band en hun geluid verfijnd. it means to be much in love You feel like you can catch the stars up above Maria is the best to happen to me You don't believe it's true, you wait till you see Maria Blanca, Maria, Maria Houden van Oranje is een nummer van André Hazes dat erg populair was toen het Nederlands voetbalelftal in 1988 Europees kampioen voetbal werd. De coupletten werden gecomponeerd door Hans van Hemert, terwijl het refrein grotendeels is gebaseerd op de melodie van Old Lang Syne. Het liedje werd in eerste instantie aangeboden aan Willeke Alberti, maar zij bedankte voor de eer omdat ze op dat moment getrouwd was met de Deense voetballer Søren Lerby.